Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De winnaar van de Duitse verkiezingen, CDU-CSU, kan om tafel met de SPD om een coalitie te vormen. De twee partijen hebben samen een meerderheid... doordat de partijen FDP en BSW niet genoeg stemmen kregen om in de Bondsdag te komen. De nieuwe linkse partij BSW haalde de kiesdrempel van 5% net niet. Daarmee zijn er meer zetels te verdelen onder de andere partijen... en lijkt de weg vrij voor een coalitie van CDU, CSU en SPD. De CDU-leider Merz had een samenwerking met de radicaal-rechtse AFD... de tweede partij, al uitgesloten. Oud-CDA-minister Hans van den Broek is overleden. Hij was vanaf 1982 ruim tien jaar lang minister van Buitenlandse Zaken en was onder meer betrokken bij de val van de muur en de oprichting van de EU. Hans van den Broek leed al geruime tijd aan dementie. Hij was 88 jaar. De regering Trump schrapt zeker 1600 banen in de VS bij de hulporganisatie USAID. En stuurt ze bijna alle medewerkers buiten de VS met betaald verlof. Dat staat op de site van de hulporganisatie. Zakenman Elon Musk heeft de leiding over het terugsnoeien van de organisatie. Hij wil van de 10.000 medewerkers er 290 overhouden. Experts noemen het ontmantelen van USAID een ramp. Hamas onderhandelt niet meer met Israël tot de 620 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten die dit weekend vrij hadden moeten komen. Dat zegt een hoge Hamas-leider. Israël heeft de vrijlating uitgesteld omdat vrijgelaten gijzelaars volgens het land worden vernederd door ze te presenteren op een podium. Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Op verschillende plekken in het land worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden. En ook komt de VN-veiligheidsraad vandaag bij elkaar om te praten over Oekraïne. Volgens de VN zijn er sinds de inval van Rusland tienduizenden burgers in Oekraïne om het leven gekomen. Het weer op veel plekken regen, bij minima rond de 9 graden.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 De christendemocratische CDU, CSU en de radicaal-rechtse AFD... zijn de grote winnaars van de verkiezingen. Het CDU-leider Merz kan om tafel met de sociaal-democratische SPD... om een coalitie te vormen. Oud-CDA-minister Hans van den Broek is overleden. Hij was vanaf 1982 ruim tien jaar lang minister van Buitenlandse Zaken. Hans van den Broek was al lange tijd dement. Hij was 88 jaar. De regering Trump schrapt zeker 1600 banen in de VS bij de hulporganisatie USAID. En stuurt ook bijna alle medewerkers buiten de VS met betaald verlof. Het staat op de site van de hulporganisatie.